De Nederlandse staat loopt jaarlijks zeker een miljard euro mis, mede door bezuinigingen op de Belastingdienst waarbij de afgelopen jaren duizenden banen verdwenen. Dit jaar moet de inzet van de nieuwe medewerkers al ruim 260 miljoen euro extra opleveren. De rechtsregels hoeven niet te worden aangepast om drones te laten vliegen. Dat blijkt uit een advies waar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om had gevraagd. Voor drones onbemande gewapende vliegtuigen gelden dezelfde regels als voor bemande gevechtsvliegtuigen. Daarom zijn de bestaande regels van het volkenrecht toereikend, zegt de commissie die het advies heeft opgesteld. Timmermans had om het advies gevraagd omdat het gebruik van drones toeneemt. Over de ethische kant van drones laat de commissie zich niet uit, omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal paspoort. Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren eenvoudig drank en sigaretten kopen bij webshops, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Het elektronische paspoort zou dezelfde status moeten krijgen als een identiteitsbewijs en in 2015 klaar moeten zijn. Mogelijk vervangt het elektronische paspoort het overheidsloket DigiD, maar daarover is nog geen besluit genomen. De speeltuin in Velp, waar de afgelopen dagen scheermesjes zijn gevonden, is de komende weken dicht. De gemeente sluit de speelplaats omdat er vanochtend nog meer mesjes zijn gevonden in het zand. De burgemeester laat nu het zand vervangen door gaszoden. Het leggen van de zoden duurt een paar weken. Zondag liepen twee meisjes snijwonden op in de speeltuin. De mesjes lagen in het zand waar de kinderen aan het spelen waren. Een jongetje had de scheermesjes mee van huis genomen en in, in de speeltuin laten slingeren. Volgens de politie is er geen opzet in het spel. Dan nog het weer, veel zon, maar ook sluierbewolking bij 24 tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Na het ernstige ongeluk van vanochtend eh, blijft de A2 vanuit eh, Utrecht naar Den Bosch tot na de avondspits afgesloten tussen de Knopendel en Kerkdriel. Verkeer vanuit eh, de Randstad naar Brabant rijdt dus om via Gorkum over de A27. Richting het noorden is alleen nog de linkerreis ook dicht tussen Kerkdriel en Zalbommel. Staat nu geen file. Op de A2 vanuit Amsterdam naar eh, Utrecht staat tussen Maars en Knoop het Oude Rijn 2 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. En eh, de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 7. En vanuit Europoort over de A15 staat tussen Rozenburg en Spijkenisse 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum. Daar staat eh, bij Noorderloos 4 kilometer file. En verderop voor de brug bij Gorkum 3 kilometer aansluiten.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 He don't smack that ass and pull your hair like. So I just watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip Shake it up. Do like it hurt, like it hurt. What you don't like, ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon sto pensando a te